Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor een vliegticket moet je straks 20 tot 50 euro extra betalen... staat in de Telegraaf en het AD. Het komt door belastingen en milieumaatregelen. De Europese Unie laat luchtvaartmaatschappijen de komende jaren meer betalen voor hun uitstoot... Dat zie je langzaam terug in de prijs van een vliegticket. ABN AMRO heeft uitgerekend dat een vliegreis van Amsterdam naar Barcelona bijvoorbeeld 47 euro duurder wordt. Een Nederlandse jongen van 17 is in Griekenland opgepakt. Hij zou een meisje van 9 seksueel hebben misbruikt. Volgens Griekse media gaat het om een Nederlands meisje... en verbleef de jongen bij haar familie in huis. Nadat er aangifte was gedaan, zou de jongen hebben geprobeerd te vluchten. Hij werd begin deze maand opgepakt en ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt. Een verdrietige avond in het Limburgse plaatsje Brunsum. Honderden mensen kwamen samen om Diana van 14 te herdenken. Zij werd vlak voor kerst doodgeschoten. Waarom is nog niet duidelijk. De stille tocht van gisteravond eindigde bij het skatepark... waar Diana vaak rondhing met haar vrienden. Er werden toespraken gehouden door familie en vrienden. Dank dat jullie er allemaal zijn. Ik weet zeker dat Diana van boven meekijkt en denkt... Wat mooi en bijzonder dat er zoveel mensen bij elkaar zijn gekomen voor deze stille tocht en dan nog wel om een 15e verjaardag. Er was via een crowdfundingsactie bijna 23.000 euro ingezameld om Diana een mooi afscheid te geven. De rest van het geld wordt gebruikt om haar familie de komende tijd een beetje te helpen. Het weer nog. In het oosten regen.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 Die uitspraak werd in 2020 door de Australische Hoge Raad vernietigd. George Pell was 81. Een Nederlandse jongen van 17 is in Griekenland opgepakt... omdat hij een meisje van 9 seksueel zou hebben misbruikt. Volgens Griekse media gaat het om een Nederlands meisje en verbleef de jongen bij haar familie in huis. De Franse regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar in 2030. Omdat het huidige systeem te duur wordt. De vakbonden zijn tegen en hebben acties aangekondigd. Het weer. Vanochtend in het oosten regen. In de rest van het land is het veelal droog.